Jobboot met het NOS Journaal. CDA en D66 willen dat het kabinet nog voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne zegt wat het met de uitkomst doet. Deze week werd bekend dat geen pijl genoeg handtekeningen heeft opgehaald om het verdrag aan de bevolking voor te leggen. Het gaat om een raadgevend referendum. Het kabinet kan de uitkomst naast zich neerleggen. CDA en D66 vinden het belangrijk dat het kabinet nu al duidelijk maakt wat het met de uitkomst gaat doen. Waarschijnlijk wordt volgende week een datum voor het houden van het referendum vastgesteld. Het kabinet gaat de keuring van dierlijke en plantaardige voedselproducten aanpakken. Het bedrijfsleven krijgt minder verantwoordelijkheid en de overheid weer meer. Aanleiding zijn de schandalen met bijvoorbeeld paardenvlees dat als rundvlees werd verkocht. Staatssecretaris Dijksma zegt dat er nu een einde komt aan de slager die zijn eigen vlees keurt. Ze wil de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Die dienst mag straks hogere boetes uitdelen die volgens haar recht doen aan de ernst van de overtreding. Turkse straaljagers hebben een onbemand vliegtuig neergehaald in de buurt van de Syrische grens. Dat meldt een woordvoerder van de Turkse strijdkrachten. De drone was het Turkse luchtruim binnengedrongen. Vorige week werd het Turkse luchtruim enkele keren geschonden door Russische gevechtsvliegtuigen. In Den Haag is vanmorgen een dode man op straat gevonden. De man is door een misdrijf om het leven gekomen. In eerste instantie leek het te gaan om een steekpartij, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De man werd gevonden voor een woning in de Hagenstraat. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Op veel plaatsen stevige regenbuien. Temperatuur vanmiddag tussen 7 en 10 graden. Vannacht wordt het overwegend droog. Morgen weer bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land af en toe regen of motregen. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Vanaf zondag en ook de dagen daarna droog, af en toe zon en ook hogere temperaturen.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 just another, another.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl this night will last forever.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 built me Live in Zandvoort. En jij bent erbij.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 分。 at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me Send you from two.